Uur. Mark Jampersen eh, met het NOS-journaal. Facebook heeft inhuurkrachten laten luisteren naar audioberichten van gebruikers. De medewerkers moesten die berichten uitschrijven. Het ging om fragmenten van mensen die hadden aangegeven... dat hun spraak moest worden omgezet naar een tekst, bijvoorbeeld voor een berichtje. De inhuurkrachten wisten niet van wie de berichten waren. Volgens Facebook werden ze ingezet om te controleren of het programma om spraak naar tekst om te zetten wel goed werkte. Het bedrijf zegt er nu mee te zijn gestopt. Op het vliegveld van Hongkong is de rust weer terug. De meeste betogers zijn naar huis, de politie heeft zich teruggetrokken... en er zijn weer vliegtuigen geland. Afgelopen dag waren er een aantal heftige confrontaties... tussen demonstranten en agenten. Door het protest waren voor de tweede dag op rij alle vluchten geannuleerd. De betogers willen onder meer democratische hervormingen... en ze eisen het aftreden van de leider van Hongkong. De directeur van de Amerikaanse gevangenis waar misbruikverdachte Jeffrey Epstein afgelopen weekend dood werd gevonden is tijdelijk vervangen. Ook zijn twee gevangenbewaarders geschorst. Epstein werd vorige maand aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van tienermeisjes. Volgens verschillende Amerikaanse media heeft hij zelfmoord gepleegd. Tennister Kiki Bertens is al vroeg uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Cincinnati... dat ze vorig jaar nog won. Bertens verloor in de tweede ronde in drie sets van Venus Williams. Ze is door het verlies veel punten kwijt voor de wereldranglijst... en kan nu zakken van de vijfde naar de achtste plaats. Het weer. Vannacht kan een enkele bui vallen... maar verder blijft het vrijwel overal droog, bij een graad of 11.